Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet iedereen is blij met nieuwe klimaatplannen van het kabinet. Om de doelen te halen wil klimaatminister Jette de prijs van benzine en diesel omhoog gooien. Ook moet het duurder worden om een niet-elektrische auto te kopen de auto-industrie baalt. Als je ervan uitgaat dat een moderne een eh, auto met benzine of dieselmotor natuurlijk vele malen beter is dan die van een, paar jaar geleden. Veel zuiniger, veel schoner. Dan zou het heel onverstandig zijn om die ook nog een keer extreem te belasten. Binnen Europa is afgesproken dat in 2035 alleen nog maar elektrische auto's worden geleverd. Ons land wil dat al vijf jaar eerder voor elkaar hebben. In Rotterdam was vannacht bij het Sparta-stadion een schietpartij. Daarbij is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. Omwonenden hoorden zo'n 15 schoten. Er zijn ook meerdere auto's beschadigd. De Amerikaanse zender Fox News betaalt een bedrag van ruim 780 miljoen dollar aan een stemmachinebedrijf. Dat bedrijf klaagde de zender aan omdat ze na de verkiezingen zeiden dat er met de apparaten fraude was gepleegd, terwijl dat niet zo was. Een rechtszaak was uiteindelijk niet nodig, zag correspondent Simone Tukker. De jury zat klaar, de rechter zat klaar vandaag. Eh, de advocaten die waren ook aanwezig. Maar op het laatste moment waren die ja, ineens wel heel erg druk bezig met hun telefoon. Heel erg nerveus. Eh, allemaal vlak voor de zitting was dit. En toen kwam eh, na een tijdje toch ineens onverwachte mededeling... dat ze het dus eens zijn over een schikking. En dus is de zaak van de baan. Dat betekent niet dat het voor Fox News helemaal klaar is. Er is nog een bedrijf die de zender voor de rechter heeft gesleept. En die zaak die wordt later behandeld. En een uurtje geleden konden treinreizigers voor het eerst in de Wesp meerijden van de NS. Dat is de bijnaam voor de nieuwste NS Intercity. Die kan harder dan andere treinen, zegt deze machinist vanuit de cabine. Ik denk dat hij hem wel eventjes eh, op zijn staart zal trappen straks. Eh, maar goed, dat is afwachten natuurlijk. Hij kan 200. Eh, de dienstregeling is ingelegd voor 160. Maar ik denk dat er wel wat ruimte is. Volgens de NS-app was die ruimte er inderdaad... en heeft de trein tijdens zijn eerste rit de 198 km per uur aangetikt. Hij rijdt vandaag heen en weer tussen Amsterdam en Rotterdam. En het weer nog. In het zuiden nu nog wolken. Verder zijn er overal veel opklaringen en het wordt behoorlijk zonnig. Er kunnen vanmiddag alleen wel wat stapelwolken ontstaan. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg.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 Bebé, ¿qué fue? pues que muy tragadito. I go, I'll never en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Randstad was de afgelopen decennia oververtegenwoordigd in de Tweede Kamer... blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Zo'n 60 van de Kamerleden woonde in de Randstad... terwijl de meerderheid van de Nederlandse bevolking buiten de Randstad woonde. Mensen kopen in de supermarkt minder aanmerken en meer artikelen van het huismerk. Dat scheelt de grote merken enkele honderden miljoenen euro's, zeggen onderzoekers. Om te besparen kopen mensen bijvoorbeeld ook wat minder luxe vleeswaren. De grote brand gisteren in een ziekenhuis in Peking heeft aan zeker 29 mensen het leven gekost. Volgens de Chinese autoriteiten lagen bijna alle slachtoffers op een afdeling voor ernstig zieke patiënten. En het weer, zon, later stapelwolken, vrij veel wind en het wordt een graad of 15. For the day it disappeared that it was over Didn't even hear you leaving Saw you with someone and thought that it was closure But you still tell me that you need me Baby, why, tell me why Can't you just make up Stop reminding me of when we said forever I know exactly what you're doing Or oh, when you say you need to drop off all my sweaters It's just one of your excuses Baby, why?